De meldingen zijn doorgegeven aan het Openbaar Ministerie. Een oud-leerling van internaat Rol Duc zegt dat Gijssen hem 50 jaar geleden heeft bespied toen hij aan het masturberen was. Gijssen was toen godsdienstleraar. Steeds meer kinderen gaan naar de HAVO en het VWO. Jarenlang ging zo'n 60% van de basisschoolleerlingen naar het VMBO en zo'n 40% naar HAVO-VWO. Nu verschuift dat geleidelijk naar 50 om 50%. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs. De oorzaak van deze verschuiving is niet moeilijk, is niet duidelijk. De scores bij de CITO-toets zijn al jaren ongeveer gelijk. Veel directeuren zeggen dat ouders vaak druk uitoefenen om hun kind op de HAVO te krijgen. Op Schiphol is een geldkoerier uit Ecuador aangehouden. Hij probeerde zaterdag met 235.000 euro verstopt in zijn koffer door de controle te komen. De marechaussee ontdekte tijdens een scan dat in de stangen van de koffer allemaal opgerolde biljetten van 500 euro zaten. De Ecuadoriaan kon daar geen verklaring voor geven. De marechaussee verdenkt hem van het witwassen van crimineel geld. Na 40 jaar hebben Rusland en Noorwegen een akkoord gesloten over hun grens in het Poolgebied. Daarmee is voor beide landen de weg vrij voor proefboringen naar olie en gas in de Barentszee. Het gebied dat door Rusland en Noorwegen werd betwist is ongeveer 175.000 vierkante kilometer groot. De Tweede Kamer houdt dit jaar geen algemene beschouwingen. Normaal praat de Kamer kort na Prinsjesdag over de miljoenennota... maar omdat er nu waarschijnlijk snel een nieuw kabinet is... vindt de meerderheid de beschouwingen niet nodig. De Kamer debatteert met een nieuw kabinet over de regeringsverklaring. En dat gaat ook over de hoofdlijnen van het beleid.